te voorkomen. Vorige week liep een homo-evenement in de Kroatische haven en Flessen. Ook in de Hongaarse hoofdstad Budapest was het gisteren onrustig tijdens een homoparade. Daar waren het aanhangers van een rechtse partij die met stenen en flessen gooiden. De politie moest traangas gebruiken om de railschoppers te verjagen. Het weer verspreidt over het land nog wat buien. Het is zo'n 12 graden. Ook ochtends nog buien, onweer en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen minder buien en iets warmer.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 Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Marokkaanse jongerenbeweging 20 februari heeft opgeroepen om vandaag massaal de straat op te gaan in Marokko. De beweging en andere activisten vinden de hervormingsplannen van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan. Ze willen dat koning Mohammed ook zijn macht over de Nationale Veiligheidsdienst en het leger afstaat. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. Hij had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. In 1985 had hij een solo-hit met het nummer You're a Friend of Mine... Clarence Clemens is 69 jaar geworden. De NAVO heeft donderdag per ongeluk Libische opstandelingen gebombardeerd. De voertuigen van de oppositie werden geraakt bij de stad Brega. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het bombardement was in een gebied waar de opstandelingen in gevecht waren met militairen van kolonel Gaddafi. De NAVO heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. De Amerikaanse president Obama gaat zelf twitteren. Hij is met bijna 9 miljoen volgers een van de populairste twitteraars, maar liet zijn berichten schrijven door zijn medewerkers. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zegt hij op andere Twitterberichten in te gaan. Sociale media als Twitter en YouTube speelden een grote rol in de verkiezingscampagne van Obama in 2008. Tennisser Igor Sijsling speelt morgen in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Rus Kunitsin. Het is voor het eerst dat de 23-jarige Sijsling meedoet.